Daar kwamen in 1994 ruim 80 mensen om het leven bij een bomaanslag op een Joodse liefdadigheidsinstelling. Voor de aanslag is niemand veroordeeld. Menem wordt verdacht van machtsmisbruik en het verduisteren van bewijsmateriaal. Hij zou tientallen geluidsopnames hebben vernietigd die hem aan het begin van het onderzoek in verband brachten met een van de terreurverdachten. Ook de broer van Menem en een aantal voormalige topambtenaren worden verdacht van obstructie van het onderzoek. Het treinverkeer rond Bokstel in Noord-Brabant is nog een groot deel van de dag ontregeld. De NS denkt dat het spoor aan het einde van de middag is hersteld na het dodelijke ongeluk gistermiddag. Toen kwam op een onbewaakte spoorwegovergang een auto onder een passagierstrein die daarna ontspoorde en het spoor over een flinke afstand beschadigde. Een inzittende van de auto kwam om het leven, twee anderen raakten zwaar gewond. Reizigers op het traject tussen Bokstel en Oosterwijk moeten rekening houden met een vertraging van ongeveer een half uur. IOC-lid Anton Geesink eist het aftreden van het hele bestuur van de sportkoepel NOC-NSF. Hij vindt dat het bestuur de belangen van de Olympische beweging niet goed behartigt. Ook heeft Geesink moeite met de werkwijze van het bestuur. Volgens hem is er te weinig ruimte voor een afwijkend geluid. Ik word behandeld als een Marokkaan of Turk in Nederland. De indruk wordt gewekt dat ik onbetrouwbaar ben, zegt Geesink. Verder staat hij niet achter het plan om de Olympische Spelen van 2028 naar Nederland te halen. Het bestuur van NOC-NSF hoeft niet op mij te rekenen, zegt Geesink.